Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Er verdwijnen nog meer banen. Duizend arbeidsplaatsen zouden verdwijnen. Er komen nu nog eens 1500 bij. Dat heeft de bank bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De nieuwe bezuiniging moet 400 miljoen euro opleveren. ABN AMRO wil meer werk digitaliseren en efficiënter werken. De bank boekte in het afgelopen kwartaal een netto winst van 600 miljoen euro. Er zijn te veel vacatures in de zorg die niet of maar moeilijk kunnen worden ingevuld. Personeelsgebrek is daardoor de belangrijkste oorzaak van de hoge werkdruk in die sector. Dat zegt branchevereniging Actis in een reactie op een enquête van het CBS en TNO. Daaruit blijkt dat werknemers in de zorg de werkdruk het hoogst vinden. Volgens Actis is de hele zorgbranche hard op zoek naar geschoolde medewerkers. En verder is de zorg zwaarder geworden doordat cliënten langer thuis blijven wonen... en meer zorg nodig hebben op het moment dat ze naar een zorginstelling verhuizen. Ziekenhuizen melden veel meer calamiteiten dan vorig jaar. De eerste helft van dit jaar zijn er al 750 gemeld, blijkt uit cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die verwacht dat de teller aan het eind van dit jaar op 1500 staat, bijna de helft meer dan het aantal meldingen vorig jaar. Die IGZ is blij dat er meer wordt gemeld, omdat er dan meer geleerd kan worden van fouten. Het aantal Dutchbed-veteranen dat zich heeft aangesloten bij een claim tegen de Nederlandse staat is gegroeid naar 180. In september waren het er nog ruim 100. Volgens hun advocaat wordt begin volgende maand met Defensie en de landsadvocaat gesproken over de eis tot schadevergoeding. De veteranen verwijten de staat dat ze in 1995 op een onmogelijke missie zijn gestuurd om Srebrenica te beschermen tegen het Bosnisch-Servische leger. Na de val van Srebrenica vermoorde dat leger meer dan 8000 jongens en mannen. Het weer wisselvallig met regen of motregen.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 Ik noem de files van 7 kilometer en langer. A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 7 kilometer met een uur extra reistijd. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht 12. A10 de ring van Amsterdam tussen Kadoelen en Zeeburg 7 na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Woerden 10 met een half uur vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen de Meren en Nieuwerbrug 7. A27 vanuit Almere tussen knooppunt Almere en Huizen 7.